Twee uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal drijft de Spaanse sportkrant Marca. Een meisje van elf is aan haar verwondingen overleden. Volgens de krant worden de andere zes slachtoffers komende dag begraven. Er liggen nog vijf gewonden in het ziekenhuis. Zeker één persoon is er slecht aan toe. Tijdens de autorally van La Coruña vloog een van de raceauto's met hoge snelheid uit de bocht. De wagen kwam in het publiek terecht. De bestuurder en zijn navigator zijn ongedeerd gebleven, zeggen Spaanse media. Bij een ongeluk op de A7 zijn twee mannen om het leven gekomen. Een spookrijder reed daar frontaal op een auto. Hij kwam vanuit Hoorn en botste bij Wieringerwerf op de andere wagen. Beide bestuurders kwamen daarbij om. Er zaten geen andere mensen in de twee auto's. Justitie in Mexico gaat opnieuw onderzoek doen naar de verdwijning van 43 studenten. De aankondiging komt na felle kritiek van internationale experts op de gang van zaken rond de vermissing van de studenten in september. Die zijn nog altijd niet gevonden. Volgens experts is in het onderzoek van justitie bewijsmateriaal vernietigd, zijn getuigen niet of pas maanden later ondervraagd en is er geen forensisch onderzoek gedaan. In Stockholm zijn gisteravond duizenden mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de vluchtelingen. In de Zweedse hoofdstad waren zo'n 15.000 mensen op de been. Ze werden toegesproken door de Zweedse premier... die benadrukte dat andere EU-landen meer moeten doen voor vluchtelingen. Vorig jaar kregen zo'n 80.000 mensen asiel in Zweden, vooral Syriërs. Het weer is bewolkt en er vallen geregeld buien. Het kwik daalt naar 11 tot 13 graden.